zoals een festival of een kroeg. Alleen gevaccineerde of genezen mensen krijgen dan nog een QR-code. Het kabinet kondigde die 2G-regel aan in de persco vorige week... en demissionair minister De Jonge wil het nog steeds. Als je zegt, maar dat wil ik liever niet, wat kan hè? Dat kan een politieke opvatting zijn dat je zegt, dat wil ik eigenlijk liever niet, daar onderscheid in maken tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Maar dat betekent wel dat de kans veel groter wordt... dat je dan vaker lockdown-achtige maatregelen zult moeten treffen deze winter. Kortom, het is eigenlijk de keuze tussen dit of vaker dicht. Maar het is een heet hangijzer. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn het niet eens met elkaar. Er zijn twee uitgesproken voorstanders, dat zijn D66 en VVD. Maar partijen als CDA, de ChristenUnie, de PvdA en GroenLinks... Eh, die nodig zijn voor die meerderheid, die eh, twijfelen sterk... en die houden ook nog de kaarten tegen de borst. Dus moet Hugo de Jonge eh, zijn best doen om die partijen te overtuigen. Volgende week debatteert de Kamer over 2G. Het terreurdreigingsniveau in Groot-Brittannië gaat omhoog. De kans op een aanslag is nu hoogstwaarschijnlijk. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Deze maand alleen al vonden twee aanslagen plaats. Dit weekend ontploft een bom in een taxi en eerder werd een politicus neergestoken. Dit hoor je dit jaar niet in onze hoofdstad. 3, 2, Ja, alle vuurwerkshows groot en klein gaan niet door. Ook het nationaal aftelmoment niet. Dat laat de Amsterdamse burgemeester weten. Halsema vindt het door de oplopende coronacijfers geen goed idee... en ziet niet hoe je QR-codes kan scannen bij zulke evenementen. En bondscoach Louis van Gaal staat niet meer op twee benen op het veld... maar laat zich rondrijden in een golfkarretje. Hij vlaft als een heup nadat hij viel met de fiets. Van Gaal is morgenavond gewoon langs de lijn te vinden... bij de superbelangrijke kwalificatiewedstrijd voor het WK. Goedemiddag. Hoe is het? ja, eh, lichamelijk niet goed, maar het brein werkt nog steeds. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. En kouder dan 5 graden wordt het op de meeste plaatsen niet. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn vanmiddag flinke problemen rond Amsterdam. Op de A1 sta je vast van Amersfoort naar Amsterdam voor knooppunt Watergraafsmeer. Door een spoedreparatie op de A10 heb je op de A1 al 10 minuten oponthoud. En op de A10 zelf staat het ook vast. Daar is de vertraging een kwartier. En dat is tussen Amsterdam Buitenveldert en Zeeburg op de Ring Oost.